Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het roken van Kamerlid Hiddema op televisie wordt niet bestraft. Hiddema van Forum voor Democratie stak onlangs een sigaret op in het tv-programma Dit Was Het Nieuws. Roken op de werkplek, dus in de tv-studio, is verboden. Maar omroep Avro Tros krijgt geen straf. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit was de sigaret van Hiddema maar heel even in beeld. De Britse regering zegt dat het leger van Rusland het computervirus verspreidde... dat vorig jaar zomer bedrijven platlegde. De virusaanval begon in Oekraïne en verspreidde zich daarna door Europa. In Nederland werden containerterminal APM en pakketbezorger TNT getroffen. De schade liep in de miljoenen. Rotterdam heeft de ombouw van de spoorlijn naar Hoek van Holland tot metrolijn ernstig onderschat. In een kritisch onderzoeksrapport van de gemeente wordt gesproken van een gebrekkige organisatie en onvoldoende regie. De conclusies zijn met name hard voor wethouder Langenberg van Mobiliteit. De Hoekse lijn is pas eind dit jaar klaar en wordt 90 miljoen euro duurder. PVV-leider Wilders noemt het onbegrijpelijk en laf dat het Openbaar Ministerie premier Rutte niet wil vervolgen. Wilders had aangifte tegen Rutte gedaan wegens discriminatie van gewone Nederlanders. Hij vindt het bijvoorbeeld niet kunnen dat asielzoekers geen ziektekostenpremie hoeven te betalen. Volgens het OM is dat geen discriminatie en als de premier wel vervolgd zou moeten worden is het OM niet bevoegd. Algemeen programmadirecteur Erland Galjaard vertrekt bij RTL. Galjaard werkte ruim 21 jaar. Onder zijn leiding werden programma's als The Voice of Holland ontwikkeld... dat in 2012 de Gouden Televisiering won. Hij bracht volgens de zender het grote familie-entertainment terug bij RTL. Wat Galjaard gaat doen is nog niet duidelijk. Hij neemt eerst een jaar pauze. Het weer, in de oostelijke helft van het land wordt miezer.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 Dit is eh, de eerste twee uur bestemd voor Matchbox, vierde jaargang aflevering 222. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. Wil je kijken en luisteren, tik even in op het internet zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen zometeen met Wings en Rockestra en daarna The Birds. So you wanna be a rock and roll star? Veel plezier het komende uur. kader van eh, stevig beginnen, dat is eh, volkomen gelukt. Met deze eerste twee platen in deze matchbox. De Birds zongen So You Wanna Be a Rock and Roll Star uit 67. Een, eh, een compositie van McGinn en Hillman van de LP Younger Than Yesterday. En Rockestra van Wings, Paul McCartney en zijn Wings... kwam uit 1979 en stond op het album Back to the Egg. En de derde is dan meestal wat rustiger. Het originele nummer komt uit 1931... en dat werd dan weer geïnspireerd door het nummer uit 1881... uit de musical The Spanish Cavalier. Pat Boone maakte er een single van in 1957. Love Letters in the Sand. On a day like today passar. En dan zijn we alweer toe aan de Engelse top 40 van 50 jaar geleden. 15 februari 1968. Vier nieuwe binnenkomers, allemaal in de lagere regionen. En de eerste die we tegenkomen staat op nummer 35. Dave D, Dozy, Beaky, Mick and en The Legend of Xanadu. La leyenda. 35 Dave Dozy, Biki McIntitch en The Legend of Xanadu. Twee plekjes hoger vinden we Louis Armstrong.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 Want naar mijn weten heb ik het duo wat het volgende nummer gaat zingen... nog nooit in Matchbox gedraaid. Het heet Cinderella Rockefeller en hier zijn Esther en Abi Ovarim. chinny chin chin. Yadavella, Yadavella, the drugs me. Rockefeller, Rockefeller. Yadavella, Yadavella, the drugs me. Rockefeller, Rockefeller. You're my Rockefeller. I'm your Rockefeller. place. I love you, mine. That's very kind. I love your jazz. Razzmatazz. I love you. Rockefeller, Rockefeller. You're my Rockefeller. You're my Cinderella. Ooh, I love you. I love you. was hem, nummer 32, Esther en ABO Farim en Cinderella Rockefeller. De mm, hoogste nieuwe binnenkomer staat op 29. En dan is dat natuurlijk altijd... De klapper van de week! week. En die komt vandaag van Sandy Shaw met Today. Today was de hoogste die we binnenkomen op 29. Sandy Shaw en Today. Ehm, we gaan luisteren naar een track van het album Lola versus Powerman and the Money Go Round Part 1. En als ik zeg Lola, dan bedoel ik natuurlijk ook Lola. Hier zijn de Kinks. Komt u maar. Yep. I met her a club down in Old Where you drink champagne just like Coca-Cola. E, C-O-L-A-Cola. staan eh, drie versies van Lola. En eh, dat heeft te maken met het feit dat eh, in Amerika mocht niet worden gezongen... It tastes just like Coca-Cola. Dat hebben ze dus veranderd in Cherry Cola. Dat zijn dus twee versies. En dan hebben we nog de live versie. En die is natuurlijk ook een gigantisch succes geworden. De Kings met Lola van Lola versus Powerman en The Money Go Round Part 1. En dan zijn we toe aan de tip van Willem. En die komt vandaag van Mother's Finest. En dat is een bijzondere band. Een Amerikaanse band. Die hebben enkele LP's uitgebracht. Die werden allemaal goud in Amerika. Alleen in Amerika. En in single hits hebben ze daar helemaal niet gescoord. Trouwens, eh, nergens. Behalve in Nederland. Daar haalden ze de top 10 dankzij de DJ Alfred Lagarde. Die heeft het gepusht en gepromoot. Zodat het een zevende plaats haalde. En dan hebben we het over Peace of the Rock. Tip van Willem. It's a very psychological thing that's happening here. Alleen een hit in Nederland dus. Piece of the Rock van Mother's Finest. En dit was de tip van Willem voor deze week. Als je zegt eh, Ricky Nelson, dan zeg je meteen Hello Mary Lou. Maar de man heeft veel meer gemaakt dan dat alleen. Hij kan hier in Nederland best een eh, Greatest Hits CD uitbrengen. En dan wordt hij nog goed verkocht ook. Hier is bijvoorbeeld een voorbeeld van zijn eh, grote repertoire. Hier is Poor Little Fool. play around with hearts, hasten at my call. But when I met that little girl, I knew that I would fall for a little fool. Oh yeah, I was a fool. Uh-huh. Oh, oh, oh, She'd play around and tease me with her carefree devil eyes close and kissed me, but her heart was full of lies, poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Uh-huh. Oh, oh, poor little fool. I was a fool, oh yeah. She told me how she cared for me, and that we'd never part. And so for the very first time, I gave away my heart poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Uh-huh. The next day she was gone and I knew she lied to me. She left me with a broken heart, won her victory, poor little fool. Oh yeah. see the day when someone else will play love's foolish game with me, poor little fool. Oh yeah. 1958 en het werd geschreven door eh, Sheila Sheeny en, eh, pardon, Sharon Sheely. En zij was 15 toen ze het nummer schreef. En de volgende plaat die werd geschreven door een Canadese dame, Buffy St. Mary. En dat was uh, Universal Soldier van Donovan. Een ogenblikje, want het duurt even een paar tellen, maar daar komt hij wel. Donovan. He's five foot two and he's six feet four. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for a thousand years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds. He says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die. And he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Laval? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war. And without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me, and brothers, can't you see? This is not the way we put the end to 1965 was dit Dylan, eh, Bob Dylan, daar komen we zo op. Eh, Donovan en Universal Soldier. We gaan nu luisteren naar een track van een album met de naam Dylanesque. En er zijn allemaal composities van Bob Dylan, uitgevoerd door Brian Ferry. En een van die composities is een eh, nummer met een speciale betekenis voor mij. I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When evening shadows and the stars appear, and there is no one to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. yeah, that I would never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. I would go hungry, I would go black and blue. I would go crawling down the aisle There's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. could make you happy, make your dreams come true. There's nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you to make you feel. zeer terecht dat de Nobelprijs voor de literatuur werd toegewezen aan Bob Dylan. Niet alleen vanwege dit nummer, maar zijn hele oeuvre uiteraard. Dit was eh, Brian Ferry met Make You Feel My Love van het album Dylanesque. We gaan uh, naar de jaren, nee, ja, de jaren 60. Een top, hit, eh, top 100 hit uit 1960. Hier zijn de Three Bells van de Browns. There's a village hidden deep in the valley among the pine trees half forlorn. And there on a sunny morning, little Jimmy Brown was born. Boom, boom, boom, boom. All the chapel bells were ringing boom. in the little valley town. Boom. And the song that they were singing was for baby Jimmy Brown. And the little congregation, prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, bless this hour of meditation, guide him with eternal love. There's a village hidden deep in the valley, beneath the mountains high above and there, twenty years thereafter, Jimmy was to meet his love. Boom, boom, boom, boom. All the chapel bells were ringing. Twas a great day in his life. Cause the songs that they were singing was for Jimmy and his wife. Then the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation. Bless, O Lord, this celebration. May their lives be filled with love. From the village, hidden deep in the valley, one rainy morning, dark and gray, a soul its way to heaven, Jimmy Brown had passed away. Boom, boom, boom, boom. Just a lonely bell was ringing. in the little valley town. Twas farewell that it was singing to our good old Jimmy Brown. and the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, may his soul find the salvation of by great eternal love. De 100 zit uit 1960, de Three Bells van de Browns. De volgende twee komen uit eh, de jaren 80. Eerst Orange Juice Jones met The Rain. hot chocolate in the stove waiting for you. Listen, first things first, let me hang up that coat. Yeah, how's your day today? Did you miss me? Oh, you did. Yeah, I missed you too. I missed you so much I followed you today. That's right. Now close your mouth, cause you cold busted. That's right, now sit down here. Sit down here, so upset with you don't know what to do. And my first impulse was to run up on you and do a Rambo. We're about to jam and flat blast both of you. I ain't wanna mess up this $3,700 Lynx coat. So instead, I chill. That's right. Chill. Then I went to the bank, took out every dime. And then I went and canceled all those credit cards. Yeah. All your charge counts. Yeah. I stuck you up every piece of jewelry I ever bought you. Yeah, that's right, everything everything did fly with me. Nah, don't go, don't go, don't go looking in that closet, cause you ain't got nothing in it. Everything you came here with is packed up and waiting for you in the guest room. That's right. What was you thinking about? Huh? What you trying to prove? Huh? This with the juice. You know, I gave you silk suits, Gucci handbags, blue diamonds. I gave you things you couldn't even pronounce. Now I can't give you nothing but advice, cause you still young. That's right, you're still young. I hope you learn a valuable lesson from all this. You know? I'm gonna find somebody like me one of these days. Until then, know what you gotta do? You gotta get on out of here with that alley cat coat wearing, hush puppy shoe and crumb cake I saw you with. Cause you dismissed. That's right, silly rabbit tricks are made for kids. Did you know that? You without me like cornflake without the milk. It's my world, you just a squirrel trying to get a nut. Now get on out here. En met dit nummer The Rain valt Orange Juice Jones in de categorie One Hit Wonder uit 1987. Eh, vijf jaar eerder hadden de Four Tops een van hun laatste single hits. En die draaien speciaal voor Johnny uit Hoofddorp. Hier is Don't Walk Away. dit eh, de Four Tops en Don't Walk Away. Speciaal voor Jannie uit En ik weet dat ze, dat ze gehoord heeft. Prima. Ehm, we gaan even luisteren naar het Kleine Orkest. Want gisteren toen zat Harry Jekkers bij eh, De Wereld Draait Door. En hij, hij, treedt op in het Kleine Orkest. En hij gaat ook nog solo het theater in. En hij zong gisteren twee liedjes. één over zijn vader en één over zijn moeder. En het was zo goed allemaal dat ik denk...